Nieuwsuur. Volgens de vereniging willen zo'n 10.000 mensen per jaar euthanasie plegen. In een derde van de gevallen weigert de arts, terwijl de wetgeving de zelfdoding wel toestaat. Familieleden van de gevluchte Tunesische president Ben Ali zijn opgepakt toen ze het land probeerden te ontvluchten. Volgens de staatstelevisie gaat het om 33 mensen. Ze hadden sieraden en goud bij zich. Justitie in Tunesië doet onderzoek naar de bezittingen van Ben Ali en zijn familie. Vermoed wordt dat ze veel belastinggeld achterover hebben gedrukt. Het weer wisselend bewolkt en wat buien.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 Richard van Zwol, destijds de hoogste ambtenaar van premier Balkenende, sprak met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Daalder. Van Zwol suggereerde dat Bos in het belang van zijn eigen internationale carrière beter akkoord kon gaan met verlenging van de missie. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het supersnelrecht ieder weekend inzetten. Tot nu toe werd het alleen toegepast rond oud en nieuw. Supersnelrecht wordt gebruikt voor mensen die in het weekend geweld gebruiken tegen de politie of tegen hulpverleners. Ze worden na een incident binnen drie dagen berecht. Vandaag praat de Tweede Kamer erover met staatssecretaris Teven. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten bezoekt vandaag in de zorginstelling in Ermelo de verstandelijk gehandicapte Brandon. De jongen van 18 wordt daar al drie jaar lang vastgeketend aan de muur en komt nauwelijks buiten. Die behandeling voldoet aan de norm, maar de staatssecretaris vindt dat het anders moet. Veldhuizen van Zanten wil de situatie bespreken met Brandon en met zijn moeder. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Leven zijnde wil een kliniek beginnen voor mensen die een einde aan hun leven willen maken. Binnen een jaar zou die kliniek